voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog altijd onduidelijk door wie de twee omgekomen gijzelaars in een café in Sydney zijn gedood. De slachtoffers zijn de 34-jarige bedrijfsleider en een 38-jarige vrouw die er te gast was. Ze kwamen om in een vuurgevecht toen de Australische politie het café bestormde. Onderzocht wordt of dat door kogels van de politie was of van de gijzelnemer die zelf ook werd gedood. De Australische politie zegt dat door de bestorming is voorkomen dat er meer slachtoffers zijn gevallen. Meisjes kiezen de laatste jaren steeds vaker voor techniek, maar ze doen dat nog wel minder vaak dan jongens. Dat blijkt uit de emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds 2007 is het aantal meisjes dat op de middelbare school een technisch profiel kiest bijna verdubbeld. En ze doen ook vaker een technische vervolgopleiding. Volgens het SCP komt dat door de campagnes die zijn gevoerd. Alleen op de universiteit is het percentage meisjes in beta-studies gelijk gebleven. In Rio de Janeiro is een superbacterie gevonden in de wateren waar in 2016 de Olympische zeilers actief zijn. Volgens wetenschappers is de bacterie, die normaal gesproken vooral in ziekenhuisafval zit, resistent voor antibiotica. Mensen kunnen er infecties door krijgen aan het maag-darmkanaal, de longen of de urinewegen. Een aantal Olympische zeilers concludeerde eerder al dat het water in Rio verschrikkelijk vies is. De organisatoren van de Spelen beloofden toen dat het water zou worden schoongemaakt. Maar nu is al duidelijk dat dat niet gaat lukken. Na Bill Cosby heeft nu ook zijn vrouw gereageerd op de beschuldigingen die tegen hem zijn geuit. In een schriftelijke verklaring zegt Camille Cosby dat er niets waar is van de aantijgingen van aanranding en verkrachting, die afkomstig zijn van zeker 15 vrouwen. Camille leerde Bill in 1963 kennen en zegt dat hij nog steeds dezelfde lieve, genereuze en grappige man is als toen. Volgens haar is de acteur in deze zaak zelf het slachtoffer. Vorige maand reageerde Cosby ook zelf voor het eerst. Hij noemde de beschuldigingen insinuaties. Het weer, er trekken buien over het land, maar in de loop van de dag wordt het droger en breekt de zon vaker door.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 jullie allemaal fijne dagen.